Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Over de hele wereld wordt met boosheid gereageerd op de raketaanval... op een ziekenhuis in de Gazastrook gisteravond. Volgens de overheid daar zijn er honderden mensen om het leven gekomen. Na de aanval ontstonden er op verschillende plekken protesten. Dat zegt correspondent Nasra Habiballah. Wereldwijd waren er protesten en ook eh, hier op de bezette westelijke Jordaanoever. En ehm, in verschillende plekken werd het onrustig. Het protest in Ramallah liep volledig uit de hand. Demonstranten die clashten daar eh, met de politie. Traangas werd ingezet. Ook in ons land waren er demonstraties die rustig verliepen. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen gisteravond mensen de straat op. Het is op de zacht gezegd maken hoe ver de staat kan gaan om een doel te bereiken. Dit is voor ons de laatste druppel. Dit is voor ons de laatste druppel. Wereldleiders laten ook van zich horen. De Amerikaanse president Biden zegt dat hij woedend en diep bedroefd is door de aanval op het ziekenhuis. Joran van der Sloot heeft toegegeven dat hij Natalie Holloway heeft vermoord. Dat schrijft de Telegraaf. De Amerikaanse Natalie verdween 18 jaar geleden tijdens een vakantie op Aruba. Ze werd nooit teruggevonden. Van der Sloot werd al langer verdacht dat hij er iets mee te maken had, maar gaf nooit toe. Van der Sloot moet vandaag voor de Amerikaanse rechtbank verschijnen. Hij wordt verdacht van afpersing van de moeder van Natalie... en er zou nu een deal met justitie zijn gesloten. Hij zou strafvermindering krijgen voor de bekentenis. En vandaag begint het grootste dancefestijn van het jaar. Amsterdam Dance Event. Ook als je helemaal blut bent, dan kun je gewoon naar ADE. Want er zijn ook een hoop gratis feestjes te vinden. Muziekjournalist Adse de Vrieze deelt een tip. Het gratis ding waar ik het meest naar uitkijk... is een augmented reality performance van een van mijn favoriete producers van het moment. Genaamd In Effect. Geen idee wat ik daarvan mag verwachten. Augmented reality performance. Maar ehm, nou ja, let's go. En het weer nog veel wolken en vanavond en vannacht ook buien. Tot die tijd blijft het wel lange tijd droog. Het wordt 12 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een kapotte vrachtwagen veroorzaakt een lange file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Tussen Zoeterwoude-Rijndijk en knooppunt Burgerveen 11 kilometer file... duurt er ongeveer 40 minuten langer over... Dan ook een kapotte vrachtwagen op de A9, Alkmaar-Amstelveen, bij knooppunt Rottepolderplein. Er zijn twee rijstroken dicht. Daar ben je ook een half uur langer onderweg vanaf Heemskerk. Hierdoor ook viel op de A22 Beverwijk richting Velzen. Voor knooppunt Velzen 7 kilometer.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 Israël heeft ontkend dat het verantwoordelijk is voor de raketinslag in het ziekenhuis in Gaza-stad. Volgens de Israëliërs is de raket afgevuurd door de islamitische jihad. Israël roept inwoners van Gaza-stad opnieuw op om de stad te verlaten... en naar het zuiden van de Gazastrook te gaan. Volgens het Israëlische leger is daar een humanitaire zone ingesteld... en daar is ook hulp beschikbaar. Het weer vanuit het zuiden langzaam meer bewolking, maar tot de avond blijft het droog. Vanavond gaat het op sommige plekken flink regenen. Het wordt 13 tot 16 graden.